Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De impasse in de Amerikaanse schuldencrisis houdt aan. Zoals verwacht heeft de Senaat het republikeinse voorstel voor verhoging van het schuldenplafond verworpen. Eerder vannacht ging het Huis van Afgevaardigden met een nipte meerderheid akkoord. In de Senaat hebben de Democraten de meerderheid. Zij stemden allemaal tegen, net als een aantal Republikeinen. Het voorstel werd daardoor met 59 tegen 41 stemmen verworpen. Op de Europese snelwegen is het vandaag weer Zwarte Zaterdag. Veel vakantiegangers vertrekken vandaag naar hun bestemming, maar tegelijkertijd reizen ook veel toeristen terug naar huis. Volgens de ANWB wordt het vooral druk op de wegen in Frankrijk, Duitsland en in Zwitserland bij de Gotthardtunnel. Om files te vermijden raadt de ANWB daarom aan om later op de dag te vertrekken. De langste files zijn dan verdwenen. Op het strand bij Hoek van Holland is een lading paraffine aangespoeld, vermoedelijk afkomstig van een boorplatform. Het gaat vooralsnog om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. In de loop van de ochtend bekijkt Rijkswaterstaat of er nog meer is aangespoeld. Donderdag werd bekend dat op de Friese kust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine is aangespoeld. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Op het WK zwemmen in Shanghai hebben Marleen Veldhuis en Ranomi Kromowidjojo zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Ze zwommen in de series de vijfde en de zesde tijd. Veldhuis voldeed daarmee bovendien aan de Olympische limiet. Monique Nijhuis plaatste zich voor de halve finales op de 50 meter schoolslag. Bij de mannen plaatste Bastiaan Leijzen zich ternauwernood voor de halve finales op de 50 meter rugslag. Al die halve finales worden later vandaag gezwommen. Het weer, vannacht veel bewolking met kans op wat lichte regen, minimaal rond 13 graden. Overdag is het bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 19 graden.